Ek met het NOS-journaal. Mensen die binnen 500 meter van een geitenhouderij wonen... hebben veel meer kans op een longontsteking dan andere Nederlanders. Dat blijkt opnieuw uit onderzoek, dit keer gedaan door de Gezondheidsraad. Eerder trok het RIVM ongeveer dezelfde conclusies... maar door oneenigheid in het kabinet werd nog een onderzoek gedaan. De Gezondheidsraad noemt drie mogelijke oplossingen... afzuiginstallaties in stallen, geen nieuwe geitenstallen bij woonhuizen... en het krimpen van de geitensector... Landbouwminister Wiersma is opnieuw niet van die maatregelen overtuigd... en blijft kijken naar zakelijke belangen van de geitensector... zeggen ingewijden tegen de NOS. Door hoge golven voor de kust van het Spaanse eiland Tenerife... zijn drie toeristen om het leven gekomen. Onder de doden zouden een Italiaan en een Slovaak zijn. Ook raakten meerdere mensen gewond. Hulpdiensten wisten enkele slachtoffers uit zee te redden. Vorige maand kwamen op Tenerife ook drie mensen om het leven door hoge golven, onder wie een Nederlandse vrouw. De formatie gaat vandaag verder met gesprekken tussen D66, het CDA en de VVD. De partijen hebben net als GroenLinks, PvdA en JA21... in opdracht van informateur Buma afgelopen weekend veel gebeld... nadat de formatie vrijdag vast kwam te zitten. Over de uitkomst laten de partijen niet veel los... Maar de kans is groot dat de gesprekken gaan over een minderheidskabinet... tussen D66, CDA en de VVD. Tienduizenden vrouwen hebben in Brazilië geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In onder meer Rio de Janeiro en Sao Paulo riepen vrouwen op een einde te maken aan femicide, verkrachtingen en vrouwenhaat. Het aantal vrouwen dat slachtoffer was van geweld in Brazilië was afgelopen jaar het hoogst sinds 2017, het eerste jaar dat het werd bijgehouden.